Eind vorige maand kwam aan het licht dat een legerofficier... de moord op vijf vrouwen en twee meisjes had bekend. Alle slachtoffers waren buitenlanders. Officieel moet nog worden vastgesteld dat het nu opgedoken slachtoffer is vermoord door de seriemoordenaar maar Cypriotische media gaan daarvan uit. Het zou gaan om een kind. De fonds van de afgelopen dag brengt het aantal gevonden slachtoffers op vijf. Het cruiseschip dat een bemanningslid met mazelen aan boord heeft... blijft nog zeker tot woensdag in quarantaine op Curaçao. 277 passagiers en bemanningsleden met allerlei nationaliteiten... moeten aan boord blijven. Er zijn bloedproeven bijna afgenomen. De resultaten zijn opgestuurd naar het RIVM in Nederland. Dinsdag of woensdag zal duidelijk worden of de ziekte zich aan boord heeft kunnen verspreiden. Het schip was onderweg naar St. Lucia, maar keerde zaterdag terug in Willemstad. 41 mensen konden bewijzen dat ze gevaccineerd zijn, maar zij blijven vrijwillig aan boord. Het cruiseschip is eigendom van de Scientology-kerk. Scientology is niet tegen vaccineren in het algemeen, maar wel tegen verplichte inentingen. De Keniaan Eliud Kipchoge gaat na de zomer in Londen opnieuw een poging doen om een marathon onder de twee uur te lopen. Hij is al houder van het officiële wereldrecord van 2 uur 1 minuut en 39 seconden. Kipchoge probeerde in 2017 ook al eens onder de grens van 2 uur te duiken op het circuit van Monza in Italië, maar dat mislukte. De nieuwe poging zal eind september, begin oktober plaatsvinden ergens op een plat parcours in Londen. Het weer vannacht in de kustprovincies nog een enkele bui. Land maart is het droog. In het binnenland koelt het af tot rond het vriespunt.